9 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij incidenten rond de jaarwisseling zijn meerdere slachtoffers gevallen. In Enschede kwam iemand om het leven bij een explosie... die vermoedelijk door vuurwerk werd veroorzaakt. In Losser werd een omgebrachte man aangetroffen in een huis. Een vrouw is aangehouden. Verder raakten in onder meer Breda, Leiden en Ridderkerk mensen gewond bij steekpartijen. Hoeveel is niet bekend. Bij twee incidenten in Rotterdam loste de politie schoten. De eerste keer gebeurde dat toen een bestuurder inreed op agenten bij een achtervolging. De inzittenden zijn aangehouden. In het centrum van Rotterdam losten agenten meerdere waarschuwingsschoten... na een schietpartij waarbij twee mensen gewond raakten. Een van de twee is er slecht aan toe. Zeven mensen zijn aangehouden. Burgemeester Krikke van Den Haag twijfelt aan de toekomst van de vreugdevuren... na de enorme vonkenregen van de afgelopen nacht. Door de wind ontstond vliegvuur. Daarbij ontstonden branden op onder meer daken van huizen en in de duinen. Krikke spreekt van een verschrikkelijk nare situatie en wil overleg. In het oogziekenhuis Rotterdam zijn door vuurwerkschade vannacht acht patiënten binnengekomen, allemaal mannen. Sommigen hebben schade aan beide ogen en een aantal hebben blijvend letsel opgelopen en kunnen blind worden. De helft van de gewonden had zelf vuurwerk aangestoken, de andere helft was omstander. Het jongste slachtoffer was 15 jaar. Op station Almere-Oostvaarders stoppen tot zeker half elf vanochtend geen treinen. Er zijn abris vernield en op een van de perrons ligt veel glas van de wachthokjes. Dat moet eerst worden opgeruimd. De NS zegt dat er mensen zijn aangehouden. De koning van Thailand wordt in mei officieel gekroond. De 66-jarige Maha Vajiralongkorn volgde twee jaar geleden zijn vader op, koning Bhumibol, die toen overleed en in Thailand werd vereerd als een halfgod.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 als je niet voorzichtig bent. Je hoeft dat maar één keer mee te maken. En je kunt geen vuurwerk meer zien. Vuurwerk, wees er voorzichtig mee. ZFM. Ho, ho, ho. Dit is kerst met ZFM. Met men nu de Watertoren. Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. For we all life in it, for we all life in it, so bring Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy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 je nodig. Het was een bijzonder jaar, met soms ook hier en daar te veel verdriet. De dag dat jij verdween, bracht kilte om me heen. De boom verloor zijn kleuren, zag het gebeuren. bij mij, toch voel je zo dichtbij. twee, dwars door de muren heen, want alles, ja, alles is nog hier. Daarom denk ik nog steeds aan wat ooit is geweest, het was zo voorbij. De woorden uit jouw mond, genageld aan de grond, je hoopt ze niet te horen. zomaar verdween. Dwars door de muren heen. Vanavond ben ik thuis en wacht ik in het huis alweer op jou. De dag dat jij verdween, bracht kilte om me heen. Ik wil zo graag bij jou, bij jou, bij jou. Oh, oh, oh, ben je niet bij mij, toch voel je zo dichtbij. zo maar verdween, dwars door de muren. 啊。 Cool. internet. www.zfmzandvoort.nl Christmas Christmas feeling. It does my heart so much good. Strangers I meet all seem like friends. So here's to the joy of Christmas. Here's to the ones I hold dear Happy New De gezelligste tijd van het jaar met CFM. CFM. When you try to come for me, I keep on flourishing. Yeah. And he's the universe when I'm the company. Is a radio. Met ZFM. Fijne kerstdagen.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 门。